allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is door Negens met het NOS-journaal. Deltaloid wordt voor 2,5 miljard euro overgenomen door NN Group... het moederbedrijf van Nationale Nederlanden. Het bestuur heeft ermee ingestemd. Eerder verzette Deltaloid zich nog tegen de overname. NN Group betaalt 5,40 euro per aandeel Deltaloid, 10 cent meer dan het eerdere bod. Het samenvoegen van de twee bedrijven gaat waarschijnlijk banen kosten. Ze hopen per jaar 150 miljoen euro te besparen. De nagellakactie van de doodzieke Tijn heeft al meer dan 1 miljoen euro opgeleverd voor het Rode Kruis. De jongen van 6 hoopte met zijn actie voor Serious Request van 3FM eigenlijk 100 euro op te halen. De bedoeling van de actie is dat mensen hun nagels lakken en 1 euro doneren. Daarna nomineren ze anderen om hetzelfde te doen. Als die dat niet willen, moeten ze 10 euro doneren. Deutsche Bank heeft een zaak over rommelhypotheken in de Verenigde Staten geschikt... voor in totaal zo'n 7 miljard dollar. De bank betaalt 3 miljard dollar aan het Amerikaanse ministerie van Justitie... en zet nog eens 4 miljard opzij voor lastenverlichting van klanten die zo'n hypotheek hebben. Tegen Deutsche Bank was een twee keer zo hoog bedrag geëist. De Italiaanse regering heeft een reddingsfonds opgericht voor noodlijdende banken. In de pot komt 20 miljard euro. Het fonds moet de redding worden voor de oudste bank ter wereld, Monte dei Paschi di Siena. Deze bank staat op omvallen. Het Italiaanse ministerie van Financiën verwacht dat de bank nu zal vragen om staatssteun. Het aantal files is dit jaar opnieuw toegenomen. Volgens de ANWB is de file-druk ten opzichte van 2015 met 12% toegenomen. De toename is grotendeels een gevolg van de verbeterde economische omstandigheden, zegt de bond. Ook de komende jaren blijft het aantal files waarschijnlijk toenemen. De drukste spits van 2016 was die van dinsdagavond 1 november. Toen stond er 928 kilometer file. Het weer nog bewolking met af en toe zon. Het is droog bij 6 tot 8 graden. Vanavond regen en soms zware windstoten. Morgen ook af en toe zon en later regen. Tijdens de kerstdagen erg zacht bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, zijn er problemen bij Dordrecht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat een te hoge vrachtwagen voor een van de buizen van de Drecht-tunnel. Eén van de buizen, dus twee rijstroken, zijn afgesloten richting Rotterdam.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 Your Ex in the Morning. Goedemorgen ZFM-luisteraars. Met de mooie klanken van Mulder en Mulder. De tune van mm, dit programma als het door mij gepresenteerd wordt. Vandaag ZFM Jazz. Met een keur aan artiesten en links naar de kerst. En natuurlijk nog niet alles weggeven. Want dat doet Jeroen volgende week. Maar we hebben een gevarieerd programma. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En veel luistergenot alvast nu toegewenst. met eh, aan de kerst gelieerde stukjes. En ik ga beginnen met uh, Gusta Turner. Gusta Turner, een, een eh, Zweedse trompetist... die in de jaren 40 in Zweden een eigen prachtige uh, swingband had. En dat is min of meer bijzonder omdat de Zweden, de Scandinaviërs... in het algemeen, maar de Zweden in het bijzonder... niet veel aan Jazz-orkesten hebben. Het is natuurlijk ook een dun bevolkt land. En eh, daar komt... Eh, nou, daar komen niet veel uh, jazzgrootheden vandaan. Denemarken nog wel. Daar, dat is echt een traditioneel oude stijlland. En het gek is dat in Denemarken ook heel veel Amerikanen... die in Europa neer zijn gestreken in de jaren 50, 60 eh, heel veel eh, succes hadden. Eh, er waren heel veel Amerikanen in Nederland, in Frankrijk wat en in Denemarken. En dat was het dan. Maar goed, Gustav Turner gaan we nu beluisteren met zijn orkest. M.I. Blue heet het nummer. trio van Teddy Wilson. En over Wilson gesproken... <laughs> Geen familie, denk ik. We gaan nu naar een eh, fantastische zangeres, Nancy Wilson. Um, bijna al 80 inmiddels. 70 albums gemaakt. Drie Grammy Awards en gespeeld met de groten... Opnames gemaakt met Ramsey, Louis Stanley, Clark, Chick Corea, Cannonball Adderley, Hank Jones. Oordeelt u zelf naar haar prachtige stem, Nancy Wilson. But Beautiful. Love is funny or it's sad Or it's quiet or it's mad It's a good thing is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heart. 给。 Wilson. But Beautiful. En dan stappen wij nu in de kerstsfeer. Eh, niet helemaal, maar wel een beetje. Lekker cryptisch. Eh, als we nu over straat lopen, de radio aanzetten... welke winkel dan ook binnenkomen... dan worden wij vrolijk ontvangen door de klanken via Sky Radio... Met, eh, door de klanken van allerlei kerstsongs, populaire kerstsongs. En de dames en heren jazzmuzikanten hebben dat ook eh, in ruime mate gedaan. Daar ga ik het vandaag eigenlijk niet in het bijzonder over hebben. Want dat gaat Jeroen volgende week doen. Ik ga vandaag eh, stukjes uit het randgebeuren, zal ik maar zeggen, laten horen. Of stukjes die eh, Jeroen niet gaat doen. In ieder geval heeft de band van Count Basie samen met de Mills Brothers een prachtig stuk opgenomen. En dat gaat over de vreugden van december, de, feestelijke maand. En het nummer heet December. I've always loved December Ever since I can remember time December's here. It brings out love in people and the bells in every steeple are ringing loud and clear each year when Christmas Day is here and when December takes its leave. It's always on is filled with holiday cheer to welcome in the brand new year. Whenever it's December, more than ever I remember that all the joy is brings each year. When Christmas time is here, makes December just the merry happiest month in the year. And when December takes its leave, it's always on New Year's Eve. It leaves us filled with holiday cheer to welcome in the brand new year. Whenever it's December, more than ever I remember that all the joy it brings each year when Christmas time is here. Makes December. December just the merriest month in the year. December, just the merriest month in the year. De <laughs> prachtig. De band van Count Basie met de Mills Brothers. Ik ga nog één stukje laten horen. En waarom? Ehm, dat is een stukje, dat kennen wij van eh, volgens mij Engelbert Humperdinck. Please Release Me is daar, heeft er een grote pophit mee gemaakt. Maar eh, u kunt ook nu luisteren hoe de heren, de heren Mills Brothers... dat samen met eh, Count Basie gedaan hebben. Release Me. Brothers samen met Count Basie. Ik ga nu naar ehm, een groep. De groep van Rod Mason. Rod Mason, oude stijltrompetist... die een aantal jaren eh, in de Dutch Swinkelers Band heeft gespeeld. Een Engelsman en die al jaren in Duitsland eh, woont en speelt... met de Rod Mason Hot Five en de Rod Mason Savannah Orchestra... Die heeft een eh, kerstcd gemaakt. En ehm, daar zingt... Eh, daar zingt mee Angela Brown. En Angela Brown heeft een stuk geschreven... Eh, dat ze gaat vertolken met de, de band van Rod Mason. Hold him close. zo kan het ook. Art Pepper was dat. Betwitched, bothered en bewildered. Dan gaan we nu naar ehm, het quintet van George, George Shearing. Ehm, waarin op het moment van opname Toet Stielemans gitaar speelde. Hij, Toet Stielemans is, is eh, op enig moment vanuit België vertrokken. <clears throat> Pardon naar eh, Amerika om daar zijn muzikaal geluk te beproeven. En is eh, terechtgekomen bij eh, George Shearing. En we gaan luisteren naar een nummer dat voor Zandvoort natuurlijk toepasselijk is. Sand in my shoes. pick up the pieces when somebody breaks your heart. Some somebody twice as smart as I. or somebody who will swear to be true as you used to do with me who'll leave you to learn that misery loves company wait and see I mean I wanna be around to see how he does it when he breaks your heart two bits. Let's see if the puzzle fits. So fine. And that's when I'll discover that revenge is sweet. As I sit there applauding from a somebody breaks your heart like you Mr. Tony Bennett, I Wanna Be Around. We gaan uh, naar Benny, Good Benny Goodman. Santa Claus Came in Spring. Dat is een ander tijdstip, maar goed, voor Benny Goodman op de plaat kon dat toen. riding along through the daffodils, and I just saw him vanishing across the distant hill. I heard his reindeer on the ground. I thought I caught a glimpse of red, but suddenly I turned around, and there you were instead. What if he hurried away? Santa Claus came when the skies were blue, and now it's Christmas every day because he brought me you. Santa Claus Came in Spring. De, eh, volgens mij, Ierse popgroep Westlife. Eh, uiteindelijk overgebleven zijn daar vier heren, vier jonge mannen... die eh, behalve de popmuziek hebben ze het zeer goed gedaan... op het gebied van de jazz samenzang. En ik ga laten horen nu een stuk Let There Be Love, Westlife. thank you there be you Let there be me Let there be oysters Under the sea Let there be wind An occasional rain Chili con carne sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, Please let there be love Mm-hmm. klanken van Body and Soul... gespeeld door het eh, orkest van Mingus... met onder andere Roy Eldridge en Eric Dolphy... gaan we langzaam maar zeker naar de, naar de eh, klok, klok van 11 met nieuws. En daarna nog een uur ZFM en dan ook weer aandacht aan eh, kerstgerelateerde stukken... en aandacht voor regionale muzici. Tot na het nieuws, denk ik. en stuur u allemaal fijne dagen en een voor